Drie uur, Waterwalgemoed met het NOS-journaal. De Groningse commissaris van de koningin Max van den Berg... denkt dat het weinig oplevert als Groningers zelf naar de rechter stappen... vanwege schade door gaswinning in het gebied. 150 bewoners willen de staat of de NAM aansprakelijk stellen... voor aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning in Groningen. Commissaris van den Berg zei in Nieuwsuur dat afzonderlijke rechtszaken... voor schadevergoeding niet de echte oplossing zijn... Volgens hem moet de overheid veel breder kijken naar maatregelen... waardoor bewoners zich weer veilig voelen in het gebied. De Verenigde Staten steunen Japan in het oplopende conflict met China over vijf onbewoonde eilanden. Dat heeft minister van Defensie Hegel zijn Japanse ambtgenoot in een telefoongesprek laten weten. Tot nu toe namen de Amerikanen in de kwestie geen standpunt in. Hegel complimenteerde Tokio voor het uitoefenen van passende terughoudendheid. De discussie over het bezit van de eilanden laaide afgelopen weekend op... toen China het luchtruim erboven opeiste. De Britse politie heeft zes mannen opgepakt... die vermoedelijk betrokken zijn geweest bij matchfixing... het manipuleren van sportuitslagen. Volgens de Daily Telegraph zijn onder de verdachten drie voetbalspelers. Ze zouden wedstrijden in een lagere Engelse divisie hebben gemanipuleerd. Bij welke wedstrijden is niet bekendgemaakt. De krant schrijft op basis van een eigen undercoveractie... dat het manipuleren van een wedstrijd in Engeland ongeveer 60.000 euro kost. De Engelse Voetbalbond en de Britse Gokautoriteit... zijn ook bij het onderzoek naar de matchfixing betrokken. Manchester United, Real Madrid en Paris Saint-Germain... hebben zich geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. United won uit bij Bayer Leverkusen met 0-5. In Madrid won Real met 4-1 van Galatasaray uit Turkije... Ook Paris Saint-Germain is door naar de achtste finales... door thuis met 2-1 Olympiakos uit Griekenland te verslaan. Het weer, vannacht is het bewolkt en op veel plekken valt regen of motregen.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 I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, Is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. When I was 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth. There were clowns and elephants and dancing bears, and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze. And then I fell in love with the most wonderful boy in the world. We'd take long walks down by the river, or just sit for hours gazing into each other's eyes. We were so very much in love. And then one day, he went away, and I thought I'd die, but I didn't. And when I didn't, I said to myself, is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep. I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh no, not me. I'm not ready for that final disappointment. Cause I know, just as well as I'm standing here talking to you, that when that final moment comes and I'm breathing my last breath, I'll be saying to myself, Is that all there is? all there is. Als je het zo hoort, dan denk je van nou, dat is een compositie van Randy Newman maar niet echt. Het is een compositie van Jerry Leiber en Mike Stoller... maar het nummer is wel gearrangeerd door Randy Newman. En Randy Newman was ook degene die het eh, orkest dirigeerde. Hij heeft er eh, behoorlijk zijn stempel op gedrukt... op deze versie van Is All That All There Is. En de zang die was van Miss Peggy Lee. Een plaat in 1969... Welkom, dit is het tweede uur van De Nacht Klinkt Anders. De Nacht Klinkt Anders die vandaag twee eh, grote verdetten centraal heeft staan. Dat is, eh, dadelijk zal je hem horen, Willie Nelson. Willie Nelson die een jong, een nieuw album heeft uitgebracht... onder de titel To All The Girls... waarop hij zich laat bijstaan door eh, zangeressen. En elk liedje op die cd een andere zangeres. En de andere vedette, de andere zanger, eh, singer-songwriter... waar we uitgebreid bij stilstaan, dat is Randy Newman. Want... Want hij wordt vandaag 70 jaar. Dit is uit LP Land of Dreams, 1988, Dixie Flyer. Randy Newman, een Dixie Flyer. Opname 1988, gemaakt voor de LP Land of Dreams. En volgend uur weer iets van Randy Newman. En op in dit uur uh, Willie Nelson, die dan samen gaat zingen met uh, Harris. Volgende week hebben we ook eh, weer aandacht voor twee eh, mannen... die geschiedenis hebben gemaakt in de wereld van de rock en de popmuziek. allereerst is daar Little Richard. Hij is jarig, hij wordt 81 jaar, Little Richard. Een reden om <laughs> bij elk jaar dat hij ouder wordt stil te blijven staan. En volgend jaar ook aandacht voor... volgende week ook aandacht voor Roy Orbison, want 6 december het is namelijk precies 25 jaar geleden dat hij op 52-jarige leeftijd overleed. Dat is volgende week. En nu Pokey Laparge. The Missouri is my right arm, the Ohio is my left. But I'm living on the Mississippi River where I like life the best. I don't mind the West Coast, and I don't mind the East Coast. Oh, baby, but I ain't gonna live on no coast. I'm just a plain old Midwestern boy. Yes, I'm getting by on Central Time. So people say that the Mississippi River is the backbone of the nation. They can say whatever they want. I won't disagree with that statement. I see people working hard as ever. Just wonder what I can do to make their lives better. I'm just a plane, oh, better was druk in Eindhoven vanavond in de FNA. Want in de ene zaal, de grote zaal, daar was het optreden van eh, Maria Mena. En in de wat minder grote zaal toch zeker een grote artiest, Boogie Lafarge. Afgelopen zomer was hij te vinden om diverse popfestivals. Lowlands onder andere heeft hij gestaan. En ik liet hem hier nog eens een keer horen met eh, Central Time. Hij blijft nog even in Nederland. Vanavond is hij vrij in ieder geval. Maar morgenavond, heb ik het over eh, vrijdagavond. Dan is hij in Amsterdam in People's Place. En Boogie Lafarge is zaterdagavond te vinden in Rotown. En dat is dan in Rotterdam. Dadelijk de muziek uit Overspel. Maar eerst even de nieuwe single van Lily Allen. Een liedje van Keen. En dat hoort in Engeland bij een tv-commercial van een warenhuis. I walked across a simple kleine toegift, wat ik wil zeggen, wel erg zoet gedaan. Maar het heeft natuurlijk allemaal te maken met de kerstsfeer. En een speciale kersttv commercial is ingezet door het warenhuisketenbedrijf John Lewis. En veelvuldig te zien op de Britse commerciële televisie... en daarbij gebruik gemaakt van de muziek. Gezongen door Lily Allen, een oud liedje van Keen, Somewhere Only We Know... En ik blijf nog even bij de televisie, maar dan de Nederlandse televisie. Want eh, misschien was je een van de 1 eh, miljoen, ruim 1 miljoen kijkers... die afgelopen zaterdag weer heeft gekeken naar Overspel. Dan heb je daarbij deze muziek gehoord. Yesterday When I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built Alas, on weekend shifting sand, I live by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung so many wayward pleasures lay in store for me and so much pain. My dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time, and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about conversation I can now recall concerned itself with me, me, and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday. Ja. Ja. Heel mooi gedaan. In het Engels met een Franse accent, maar dat mag wel. En zeker als het Charles Aznavour is. Je hoorde Yesterday When I Was Young. En het was een van de liedjes. Het was het liedje dat afgelopen zaterdag te horen was... in een aflevering van de thriller de psychologische thriller Overspel. Ik ben benieuwd welke eh, songs of welk liedje er eh, aanstaande zaterdag weer te horen is in Overspel. En dat hoor je dan in ieder geval volgende week weer hier in de Nacht Klinkt Anders. Asnavoor die dus eh, over een paar weken in Nederland zal optreden. 14 en 15 december in de HMH in Amsterdam. En de man is 89 jaar. <laughs> Oké, even eh, een bericht wat eh, opviel. Een eh, buitengewoon bericht de afgelopen week. Britse wetenschappers die hebben namelijk een beurs ontvangen... om een condoom te ontwikkelen met grafeen. De onderzoekers van de Universiteit van Manchester zijn ervan overtuigd... dat ze condooms dunner en comfortabeler in gebruik kunnen maken met grafeen. Het sterkste en dunste materiaal ter wereld. En voor hun onderzoek hebben ze namelijk een beurs van 100.000 dollar gekregen... van Bill en Melissa Gates. Of liever gezegd, het Bill en Melissa Gates Foundation. Nou, die Bill Gates toch, die heeft daar inderdaad aardig van in geïnvesteerd. Naar aanleiding van dat bericht besteedde OVT, het geschiedenisprogramma... op de zondagochtend hier op deze zender Radio 1... aandacht aan de geschiedenis van de condoom. En toen ik dat hoorde, toen moest ik ineens hieraan denken. Kom je nu in bed, Ralf? Dan doe ik mijn lampje oh, vast uit. klein Maar wat moet je nou toch in de kast, Ralf? Wat sta je daar nou toch te doen de hele tijd? Oh, niets bijzonders, meisje. Zo, zie je wel? Ja. Hier ben ik. Ja. En waar is mijn, mijn zinnen nog immer prikkelende koningstijger? <laughs> huh? Wat hmm? heb je daar nou, Ralf? Waar, kindje? Nou, daar. Oh, hier. Oh, hier. Dit Duifje is de afrodisiakerende kers op het vleeselijk dessert van ons beider zingenot. Sinds wanneer mhm. gebruiken wij preservatieven, mm. Nee, zo moet je het niet zien. Is dat nou niet een beetje dubbel op? Nee. De pil en een preservatief? Nee hoor. Voor die ene keer per maand? Nee, dat is het niet, Thea, omdat dit preservatief niet zozeer een de voortplanting parerende rol vervult als wel een de seksuele beleving stimulerende functie. Oh. Dit is een condoom de plaisant eh, ja, eh, geef me mijn leesbrillen leesbril eens aan, Ralf. Ligt op het kastje daar. Hoezo? Eh, ja. alsjeblieft. Zie je wel? Oh, kijk maar, nee. Kijk maar, meisje. Niets bijzonders. Oh, gewoon een extra finishing Nee, dat vind ik niet hoor, Ralf. Daar begin ik niet aan. Touch oh, nee, papa. He, Thea, je moet het gewoon zien als een fysiek puntje op de i. Het is een condoom de plaisance. En het staat zelf op de verpakking, Thea. Lees maar. Een unforgettable experience for any woman. Dus ook voor jou. Ralf, die enge puntjes aan het Dat eind. Dat zijn geen enge puntjes. Het is net een uitgelopen aardappel. Die subtiele uitstulpuntjes, Thea. En ik citeer wederom de buitengemeen discrete en smaakvolle verpakking. Lees maar. Deze extra kabouterslurfjes zijn like a hundred tiny fingers... urging a girl to let herself go completely. Nee. en zou je dat eh, niet eens willen nemen? Beste de liefde met je bedrijven. Het is de derde zaterdag van de maand. maar niet met dat carnavalscondoom. Thea, weet je wat deze poging tot heraanblazing... van het in ons beiden nog smeulende liefdesvuur mij gekost heeft? Nou, dat kan mij niet schelen, Ralf. Akkoord, ik heb ze op de zaak gekocht... maar het blijft 13 gulden 75. Ik wil dit Mag ik je Even... wel Welterusten. Goed. Goed, wanneer de verbeeldingskracht Thea van jouw libido dan dermate is versompeld... dan hijs ik mij wel in een gewoon condoom. Of ik knip wel een stuk uit een oude binnenband van mijn vouwfiets... en ik leg aan het eind een knoop in. Eh, als je dat dan wilt. Wacht eens even. Als je dan zo weinig meegaat in de... Waarom wil jij eigenlijk een condoom gebruiken, Ralf? Ik? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ik poog uitsluitend, ik poog uitsluitend onze fysieke relatie weer enigszins op een erotische rails te krijgen, Thea. je hebt toch geen domme dingen gedaan, Ralf? Kindje, kindje, domme dingen. Ik met mijn intelligentie domme dingen. dat oh, zou dan voor het eerst zijn. Oh, God, je hebt iets. Het Thea nou je toch, meisje nou iets. Nou toch, schijn nou het. uit. Op dat aids. congres in Trinidad natuurlijk. nee, wel, En daarom kom nee. je met een toilettas vol Thea, meisje, rustig, rustig blijven, oh, rust rustig oh, blijven, waarschijnlijk is, het al te laat. Ik heb vanmorgen mijn bovenlip geschoren met jouw scherpen. rustig nou. ik heb ook absolument rien à la main. Ne te prends pas des souricisis dans ta tête. Hoe kan ik je vertrouwen terugwinnen? Hoe kan ik mijn kleine meisje bewijzen dat deze jonge heer zich ook die zeven dagen in Trinidad, Thea, als een gentleman gedragen oh. heeft? Hoe kan ik je vertrouwen... Thea, zie oh. hier. Oh. dit condoom. Oh. Een gewoon condoom. Oh. Heb ik een condoom nodig? Heeft jouw Ralf een condoom eh, nodig? Ik weet het niet. Let op. Ziezo. En kom nu eens bij je oude bok. Oh, Ralf. Ja. Zie je wel. Oh, ja. Ja, doch. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. start to show. renaissance, uit het eh, gulden tijdperk. Zoals je hebt kunnen vernemen, Condom de Plaisance, Kees van Kooten en Wim de Wie. Kees van Kooten die eh, binnenkort eh, het dicté der Nederlandse taal zal verzorgen. En daarnaast doet hij af en toe ook nog wat voordrachten zo her en der in het land. 8 december bijvoorbeeld, dan is hij smiddags op een zondagmiddag in Schip Leuden... waar hij van zich zal laten horen. Willie Nelson met aan zijn zijde Emmylou Harris. Room I room on in the morning Watch the ring on the stove turn red Stared hypnotized in a cup of coffee Pulled on my boots and made the bed. Screen door hanging off its hinges. Kept banging me awake all night. as I look out the window, the only thing in sight is dry lightning on the horizon just right, and you on my mind. I chased the heat of her blood like it was the Holy Grail to send beautiful spirit into the evening pale. Our Appaloosa's kicking drinking in the corral and smelling rain. And there's a low thunder rolling across the mesquite plain. But there's dry lightning all on the horizon line. It's just dry lightning, and you on my mind. watch her as she talked to a man. The piss yellow sun comes bringing up the day. She said, Ain't nobody can give nobody what they really need anyway. Well, you get so sick of fighting, you lose your fear of the end can't lose your memory and the sweet smell of your skin. And it's just right lightning on the horizon line. Yeah, It's just right lightning, and you on my In het goede gezelschap van eh, Emmy Lou Harris, Dry Lightning, de titel van het liedje. Het liedje dat ook te vinden is op die nieuwe cd van Willie Nelson, To All The Girls. Kan je winnen als je het antwoord weet op de vraag... wat gebeurde er op de dag in Nederland? Wat gebeurde er in Nederland op de dag dat Willie Nelson 80 jaar werd... En dat handvat kan je mailen naar de nacht klinkt anders Vara.nl. Wat gebeurde er in Nederland op de dag dat Willie Nelson 80 jaar werd? En diezelfde Willie Nelson eh, met zijn 80 jaar, die toert nog steeds. Alleen voorlopig eh, is het even een, eh, een impasse in dat tourschema. Want drie van de bandleden die hebben namelijk een eh, ongeluk gehad met de tourbus. En zodoende zijn de optredens een paar weken opgeschort. Maar de bedoeling is om weer zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Willie Nelson dus met zijn gezelschap. Vandaag is het 28 november. En vandaag is het ook eh, precies 11 jaar geleden dat Lennart Neeg overleed. Lennart Neig, wie kent hem niet? Hij werd in één adem genoemd, vaak met Boudewijn de Groot. Boudewijn de Groot, verantwoordelijk voor de muziek en Leonard Nijg verantwoordelijk voor de teksten, onder andere voor de muziek die ze samen maakten voor de LP Picnic. De nacht is eindeloos lang, de weg is een grot met groene druipsteenbomen. Ik spaar de wind die ik vang om te fluiten, ik spot met al mijn zielige dromen. Mijn wagen rijdt verder als een pompoen. De prins is vanavond op pad. Hij heeft zijn sokken vol gaten en een waar schoenen schoen en zijn laarzen geleend aan de kat. En onder de motorkap zuizen in een tredmolen zes witte muizen. met zijn hoofd in zijn hoed die werkelijk niet kan rijden. Ik weet dat ik het wel kan, ik kan het dubbel zo goed. Ik zal hem zo dadelijk snijden. De vuurtorenwachter daalt af naar het strand, zijn dochter zingt in haar boom. De leeuwen regeren met ijzeren hand, ik verberg mijn gezicht in mijn droom. Ik voel me onzeker van binnen, het is tijd om een list te verzinnen. met zijn knecht op het dak van kaneel gooit de grendels van goed los. Dan duik ik meteen in de veren om de poelen het pielen te leren. 1966. Het orkest van Bird Page, de zang van Boudewijn de Groot... die ook verantwoordelijk was voor de muziek gecomponeerd. En die tekst die was van Leonard Nij, geboren 29, 29, januari 1945 in Haarlem. En het is vandaag precies 11 eh, jaar geleden... dat hij op 56-jarige leeftijd overleed. Leonard Nij. Hij was even een korte in memoriam in deze nacht. Klinkt anders. met aantrekkelijke exotische muziek. De Bahamas Soul Club. En I warned you, baby. Ilse Lange, die is weer even in het nieuws. Met name door, vanwege de samenwerking die ze aangaat met Whalen. Die twee gaan namelijk eh, het Eurovisie Songfestival eh, doen. Nederland vertegenwoordigen. Dat is uitgebreid in het nieuws geweest. En misschien heb je de twee ook nog eh, samen horen muziceren in De Wereld Draait Door afgelopen avond. Maar een tijdje geleden... dat was in september 2009. Toen trapte Ilse de Lange op in Spijkers met Koppen. Dit zong ze toen So Incredible. En dit is een opname uit die bewuste uitzending van Spijkers met Koppen. Zeker als het eh, voorjaar eh, aankomt en als ze samen met Waylon naar het Eurovisie Songfestival gaat. Ilse de Lange hier uit Spekkers met koppen van september 2009 met So Incredible. van de Afro-Cuban All-Stars met Amor Bardero, Jekira ah, Son. Dadelijk weer Randy Newman na het nieuws. Maar eerst nog even iets van Buddy Holly. Gezongen door Brian Wilson. Het oude bekende Listen to Me. Brian Wilson dus.